Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren moeten elkaar snel weer in het echt kunnen zien, dat zegt het kabinet. Ze willen de buurthuizen, sporthallen en bibliotheken snel weer opengooien. Het is een van de maatregelen om de somberte onder jonge mensen tegen te gaan. Er wordt 200 miljoen euro voor uitgetrokken voor een heel pakket, vertelt staatssecretaris Blokhuis. Dat is bedoeld om jongeren te ondersteunen om deze, door deze moeilijke tijd heen te komen. Ook bedoeld voor eenzame ouderen en mensen met psychische problemen, dak- eh, en thuislozen. En het is ook wel bedoeld om mensen te helpen van de coronakilo's af te komen. Want zo wil het kabinet voorkomen dat we nog jarenlang last hebben van de coronacrisis. Wat er bij de verkiezingen ook gebeurt, er komt geen kabinet met de, <clears throat> met de VVD en PVV. Dat laat VVD-leider Mark Rutte weten. Waarom vertelt hij er niet bij? Begin deze week liet Rutte ook al weten dat hij niet samen wil regeren met Forum voor Democratie. Dat had te maken met de racistische en homofobe berichten die rondgingen in appgroepen van de partij. Justin Timberlake zegt sorry tegen Britney Spears en Janet Jackson. doet hij in een lange post op Instagram. Daarin schrijft hij hoe hij de zangeressen in het verleden teleur heeft gesteld. Deze week kwam er een documentaire uit over Britney Spears. Daarin was te zien hoe haar leven als tiener popster eruit zag. Ook kreeg Timberlake in de docu veel kritiek over zijn interviews na de relatie met Britney. Wil je nog een danskooi, laserlampen, rookmachines of condoomautomaten hebben voor in huis? Dan kan. De inboedel van een discotheek net over de grens in Hoogstraten in België wordt geveild. Discotheek High Street. Met de opbrengst gaan ze de discotheek opknappen. Vandaar ook de verkoping van de installaties, omdat wij alles gaan vernieuwen. Zowel verlichting, geluid, inrichting. Er kan nog vijf dagen geboden worden. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht. Tussen de min 7 en min 15 wordt het. Morgen wordt een zonnige dag. Temperaturen rond het vriespunt. En vanaf zondag begint het te dooien.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 I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your foot on the gas. I'll be down to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right van ZFM.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 Doe ik wat ik doe altijd. Doe altijd, like. Young caviar, feeling mignon, and you can best believe that bone. Here's what I'm talking about. Square is. Square is. I've been coquette with showy little bit, some they call me vanilla child.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 They come at me with machine guns. like trying to fight off a net. Still stacking my chips, hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the Empire State Building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children. I'll await my trial. They tilting. What then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president chill. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed yeah. And I'm still ride or die for the squad. So you know which side that I'm on if a battle lines have been drawn. But if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, like a swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or no? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat it with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. Yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me so vocalistically. That's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine, they're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Uh, Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend, uh-huh. and that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance nope. of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that the uh, dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me volume like air. Hmm. Thought that's why they called it a high chair. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. 2020 uh. hindsight my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Like, fuck. Now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Still totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me and Whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. But no clothing. Stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick Pick a line up in a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be sopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a net. full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, I'm ready, Slick. Are you? Oh yeah, take it down. Girl, I must warn you. in some.